Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist twee keer levenslang in de zaak die onder meer gaat over de vergismoord op een stagiair van 17 in een Amsterdams buurthuis. De verdachten zijn twee mannen van 30 en 41. Begin 2018 schoten zij Mohammed Bouchiki dood, die daar stage liep, vertelt deze verslaggever. Volgens justitie zagen de daders Mohammed dus aan voor iemand anders. Vermoedelijk de 19-jarige Johnny L., die daar ook was, ook gewond raakte, maar het overleefde en ook weg kon komen. De echte aanleiding waarom die schietpartij, eh, waarom het daartoe kwam, dat is ook niet duidelijk geworden, ook niet na het onderzoek. Maar ja, er zou mogelijk een conflict zijn geweest eh, in het crimineel milieu. De strafzaak gaat ook over andere moorden waarvan zij worden verdacht. Goed nieuws voor 100.000 mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg. Want hun loon gaat dit en volgend jaar extra omhoog. Het is ook hard nodig om de mensen aan het werk te houden, zegt vakbond FNV. Want door personeelstekorten staat de GGZ flink onder druk... en een groot deel van de medewerkers is ontevreden. Light frisdranken zijn nog ongezonder dan we al wisten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat komt vooral door de zoetstoffen in de drankjes. Door die stoffen zitten er weinig calorieën in die light varianten... maar wel een lekker smaakje. En juist die stofjes blijken veel meer te doen dan eerst werd gedacht, zegt deze onderzoeker. Dat we heel erg lang dachten dat die zoetstoffen eh, ja, inert waren, zoals we dat noemen. Dus dat wel ehm, door het lichaam gaat, maar dat het verder niet omgezet wordt in eh, stoffen die bijvoorbeeld onze eigen stofwisseling kunnen aandoen. Maar daar komen we langzaam wel een beetje, een beetje op terug. Ja, wat de precieze effecten zijn, dat weten we nog niet. Maar wil je afvallen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, dan kun je beter water drinken. En in Rotterdam hebben maandag veel supporters liggen badderen in de Hofpleinfontein... om te vieren dat Feyenoord kampioen is. Vandaag werd er 300.000 liter water weggepompt en weer ververst. Ja, en dan vind je nogal wat op de bodem, vertelt een medewerker van het stadsbeheer. Je kan denken aan schoenen, jassen, telefoons, blikjes, glas, eh, eh, papier petjes, mutsen, sjaals, niet te vergeten. Ja, dus mocht je wat verloren zijn tijdens het feesten... dan moet je naar de opslaglood van het Stadsbeheer. Het weer, de rest van de avond is het overal droog. Vannacht een fris nachtje met een graad of 5. Morgen een droog dagje met op veel plekken zon.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 Het thema van vandaag is eh, de jazz classics en met alle grote namen. En vandaar dat we dan ook gelijk verder gaan met Duke Ellington en John Coltrane. You and I in moonlight in Vermont. in Ja, nogmaals een hele fijne goedemorgen hier bij Jazz op ZFM op een beetje bewolkte moederdag vanuit Zandvoort. U hoorde achterin volgens uh, eh, Toets het nummer eh, Dr. Pretty. En daarna eh, eh, Duke Ellington en John Eltrain met In a Sentimental Mood. En daarna natuurlijk ook een bijzondere jazz classics. Echt fantastische muzici. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Ik heb nog wel een leuk verhaal over Ellington. Ellington werd geboren als zoon van een oberkelner in in, New York. Nee, nee, in, eh, sorry. In Washington. En eh, zijn vader die werkte onder andere ook in het Witte Huis. En daarna had hij een catering service. Ehm, zijn vader probeerde zijn kinderen op te voeden... zoals het in een normaal eh, burgerlijk gezin in Amerika toen de tijd de norm was. En daarom kreeg de jonge Ellington ook gelijk pianoles vanaf zijn zevende. Hij vond het aanvankelijk helemaal niet leuk... maar hij kreeg toch de smaak te pakken en je ziet wat er van komt. En eh, ik ben eh, heel even van me doen omdat er een paar knopjes niet werken. Daarom gaan we nog eh, fijn verder met het volgende nummer. En dat is So What van Miles Davids. Ook een fantastische jazzgrootheid. Ook ik luister naar ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere once in a lullaby somewhere over the rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where Fly. door Harold Arlen met de tekst van Chip Harbour. Het lied, dat is eh, wel eh, typisch ook, dat zie je maar ook weer... dat het eigenlijk een nummer is wat tijdloos is als het uit 1938 komt. Maar het lied werd eigenlijk geschreven voor de Wizard of Oz... en werd, eh, waar het werd gezongen door Judy Garland. En het bijzondere is ook wel dat het in die tijd, zeker in de, in, in de oorlog... ook stond voor waar Amerika voor stond. Dus dat het eh, in de toekomst achter de regenboog betere tijden zouden komen. Dat is eigenlijk het idee van, eh, of de bedoeling achter dit nummer... en wat voor betekenis het kreeg in, de, in die tijd, en zeker in de Verenigde Staten. Als we het hebben over grootheden, grootheden in de jazz... dan mag zeker één Nederlandse muzikant eh, zeker niet missen... En dat is natuurlijk Rita Reis. Ik heb een mooi nummer uitgekozen van Rita Reis. En dat is What a Different a Day Makes. En dat is zeker op moederdag uh, zeker van toepassing. What a difference a day made 24 little hours Brought the sun and the flowers used to be brave. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are true, dear. Since you said you were mine, what a difference a day made. There's a rainbow before me skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling key, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. difference a day made, and the difference is you. What a difference a day made, and the difference is you. Rita Reis met uh, What a Difference day makes. Het is uh, fantastisch nummer. En gitarist is natuurlijk eh, waar Nederlandse jazz ook voor staat. Zeker als je het over grootheden hebt. En eh, als je ook het over jazz classics heeft, daar hebt, heb je het voornamelijk ook... Of, nou, heb je het ook over een nummer wat eigenlijk door vele muzikanten is vertolkt. En dat is uh, eh, Desafinado. Een van de mooiste opnames van Desafinado vind ik persoonlijk zelf het Getz. Maar dat komt ook omdat ik vroeger als kleine jongen op de achterbank van de Simca 1000 zat. En mijn vader een bandje in het cassettedek voor in de auto had. En dat, nou, we hadden maar één cassettebandje en daar stond onder andere Stan op met Desafinado. ik nou het mooie vind aan uh, Stan op zijn tenorsaxofoon... is hij dat hij eh, heel gevoelig kan spelen, mellow zeg maar. En ook dat hij supersnel, en zijn, uh, ja, supersnel kan spelen. En hij werd vooral beroemd, en daarom staat hij ook bekend... als de sound, het geluid van Stan Katz op zijn saxofoon. Hij heeft natuurlijk nog veel meer prachtige nummers uh, vertolkt. Eén daarvan is ook waarmee hij heel bekend is geworden. is The Girls van Ipanina. Dat doen we verderop in deze uitzending. Maar ik probeer zo breed mogelijk te kiezen uit alle grootheden die, eh, die, die, de jazz groot hebben gemaakt. Zeker in het begin van de vorige eeuw. En eentje die er ook zeker niet mag missen is eh, Miles Davis. Met een prachtig nummer, Milestone. Miles Davis. Een, fantastische trompetist en ook een, eigenlijk een, multiinstrumentalist. Eh, een multi-instrumentalist. Hij speelde onder andere trompet, bugle, uh, piano, orgel, synthesizer. En Davids eh, wordt gezien dat hij een zeer grote rol in de jazzmuziek heeft gehad in de geschiedenis. Hij speelde verschillende stijlen, waaronder bob, cool jazz, modale jazz en jazz rock fusion. David was een uh, speel in de ontwikkeling van de laatstgenoemde drie stijlen. Als gevolg hiervan wordt hij... Eh, nou, mijn blaadje valt naar beneden. Het gaat... Het, eh, sorry mensen, het, het, gaat vandaag niet zo lekker. Dus we gaan snel door naar het volgende nummer. En dat is Duke Ellington met het nummer Mood Indigo. Davis natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker in het begin van de vorige eeuw in de, eh, in de, in de jazzmuziek. En hij heeft toch wel eh, gezorgd voor een vernieuwing in die tijd in de jazzmuziek. En Davis eh, speelde naast onder andere Louis Louis Armstrong, Duke Ellington en John Coltrane een zeer grote rol in de geschiedenis van deze jazzmuziek. Hij speelde verschillende stijlen, waaronder Bob, Cool Jazz, Moderne Jazz en eh, Jazz Fusion. En tevens was een speel in de ontwikkeling van de laatstgenoemde drie stijlen. Eh, en als gevolg hiervan werd hij eh, in de media en ook wel onder zijn collega's de Picasso of Jazz genoemd. Nou, als je zo'n naam meekrijgt van je collega's en, en de media en de, en de kranten... dan ben je toch zeker wel iemand die invloed heeft gehad op vernieuwing en verandering in de jazz. De stijl van eh, Davis is herkenbaar en eh, origineel en oefent decennia na zijn overlijden nog invloed uit op de jazz. Op een deel van zijn opname gebruikt Davis een, eh, een Harmon Mute, een type demper... waarmee hij het typische trimble creëert uit zijn trompet. Dat tijdens de rest van zijn carrière direct met hem geassocieerd bleef worden. Nou, als er zoveel over je wordt geschreven, dan ben je echt een grootheid. en een andere grootheid is natuurlijk ook Duke Ellington. En dat nummer hoort u nu. Met het nummer Moed Indigo. nummer wat eh, door Duke Ellington geschreven is. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit eh, eerste uur jazz... op deze prachtige zondagmorgen, moederdag vanuit eh, Zandvoort. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En in de tweede uur gaan we ook weer verder met uh, jazzgrootheden. En, en, en klassieke, echt bekende jazznummers. En ook vertolkt door andere artiesten. vandaar nou, dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur. is jammer, want het gaat, de, vliegt, de tijd vliegt. En zeker als je het over grootheden hebt in de jazz...